Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De uitstoot van broei lopen jaar met 5% gestegen ten opzichte van 2014. De stijging komt onder meer doordat elektriciteitscentrales vorig jaar meer steenkool en meer aardgas verstookten. Ook is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meer aardgas gebruikt voor de verwarming van woningen en kantoren. Vier van de zes soorten mensapen worden nu ernstig bedreigd in hun voortbestaan. Dat blijkt uit de nieuwe rode lijst van natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Het gaat om de oostelijke en westelijke gorilla en de Borneo'se en Sumatraanse orang outan Goed nieuws is er onder meer voor de reuzenpanda. Dankzij beschermingsmaatregelen zijn er meer panda's bijgekomen. Justitie in Colombia gaat een Nederlandse man vervolgen voor de moord op zijn echtgenote. Dat schrijft de Telegraaf. De vrouw werd vorig jaar september doodgevonden op een zeiljacht voor de Colombiaanse kust. Volgens de man werden ze overvallen op hun boot, maar dat wordt niet geloofd omdat er nog waardevolle spullen aan boord waren. VVD-leider Mark Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma een bedreiging voor de rechtsstaat, zoals het sluiten van moskeeën en het niet toelaten van asielzoekers. Rutte zei in het VPRO-programma Zomergasten dat hij het diep oneens is met de PVV. Toch sluit u samenwerking met de partij niet uit. Vrachtwagenchauffeurs gaan vandaag actie voeren bij Calais. De bedoeling is dat de A16 vanmorgen aan beide kanten wordt geblokkeerd. En later vandaag sluiten ook bewoners, winkeliers en boeren zich aan bij de protesten. De actievoerders zeggen de overlast van migranten uit het illegale opvangkamp bij Calais zat te zijn. In Amstelveen zijn twee doden aangetroffen in een woning. Hulpdiensten hebben geprobeerd de twee te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Volgens de brandweer zijn de twee niet overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Waar de twee wel door zijn omgekomen, wordt nog onderzocht. Het weer wisselend bewolkt en een enkele bui. Het is tussen de 13 en 17 graden. Later in de middag gaat de zon vaker schijnen en dan wordt het een graad of 21. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen weer op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Richting Amsterdam op de A4 tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Almere Stadwest.